Jelle Visser met het NOS-journaal. Zeker 15 passagiers van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika... die gisteren op Schiphol aankwamen, zijn positief getest op het coronavirus. In de vliegtuigen zaten in totaal ruim 600 reizigers... die allemaal moesten worden getest. Volgens de GGD zijn de eerste 110 testuitslagen inmiddels binnen, waarvan er 15 positief zijn. Met welke variant van het coronavirus de reizigers zijn besmet is nog niet duidelijk. Sinds 12 uur gistermiddag geldt er een vliegverbod vanuit Zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe zeer besmettelijke coronavariant die daar is ontdekt. Die coronavariant die voor het eerst in Zuid-Afrika opdook... heeft de naam Omicron-variant gekregen. Omicron is de vijftiende letter van het Griekse alfabet... dat wordt gebruikt om alle varianten van COVID-19 aan te duiden. De huidige dominante Delta-variant is genoemd naar de vierde letter van het alfabet. De varianten 5 tot en met 14 bestaan ook... maar zijn veel minder heftig gebleken en deels alweer verdwenen. Het overleg van het Outbreak Management Team van afgelopen woensdag was het moeilijkste tot nu toe. Dat zegt OMT-lid Diederik Gommers tegen persbureau ANP. Uit die bijeenkomst kwam het advies waarop het demissionaire kabinet de nieuwe maatregelen heeft gebaseerd. Volgens Gommers neemt de verdeeldheid onder de OMT-leden toe. Dat komt volgens hem doordat de cijfers waarop het OMT zich baseert... zoals het verwachte aantal ziekenhuisopnames de laatste tijd hoger bleken dan waarop was gerekend. En dan voetbal. In de eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NEC verloor in eigen huis van SC Cambuur. Het werd 3-2 voor de Friese, die door de overwinning stijgen naar de vierde plaats op de ranglijst. Het weer. Vannacht valt met name in het noorden, midden en westen een bui.